Jobboot met het NOS-journaal. De VVD zegt in de Telegraaf dat je dom bezig bent als je vermogen meer gaat belasten. Volgens hem wordt door mensen met vermogen juist meer geïnvesteerd in de economie. Onlangs pleitte PvdA-leider Samsung voor een belastingverschuiving... waarmee arbeid minder en vermogen meer wordt belast. Ook de VVD wil de kosten op arbeid verlagen en het belastingstelsel vereenvoudigen. Maar de coalitiepartners denken heel verschillend over de manier waarop dat moet gebeuren. Veel mensen zijn vanwege het zomerse weer op weg naar de kust. En dat levert files op. Op de wegen naar het strand in Zeeland en Noord-Holland is het druk, meldt de ANWB. Naar verwachting nemen die files de komende uren toe. Zo wordt er langzaam gereden op de N201 en de N200 naar Zandvoort en Bloemendaal. En staan er volgens de ANWB op de A58 richting Vlissingen en de N57 naar Brouwersdam de eerste serieuze strandfiles. Ook op de N59 richting Zierikzee is het al behoorlijk druk. Op verschillende plekken in het land is weer overlast van de eikenprocessierups gemeld. Dat schrijft natuurbericht.nl. In de grensgebieden met België is een forse toename ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook in andere delen van het land worden veel meer rupsen gesignaleerd dan normaal. Door het warme weer is de kans groter dat mensen de komende dagen last krijgen als ze in contact komen met de rups. Dat kan huiduitslag en jeuk veroorzaken. In Kiev is Petro Poroshenko geïnstalleerd als president. Hij staat voor de zware taak om de onrust in het oosten van ook Oekraïne te bezweren. Hij beloofde de soevereiniteit van zijn land te verdedigen en de rechten en vrijheden van alle burgers te eerbiedigen. De ceremonie in het parlement werd onder andere bijgewoond door de Amerikaanse vice-president Joe Biden. Rusland had zijn ambassadeur gestuurd. Het weer volop zon, maar ook hier en daar wolkenvelden. Bij een oostelijke wind wordt het 25 graden op de Wadden en 29 tot 32 landinwaarts. Vanaf vanavond toenemende kans op buien, later mogelijk met onweer. Morgen eerst kans op een lokale onweersbui, later overwegend droog. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Knoop het raast op 6 kilometer door een ongeluk. Er is maar één rijstok open. Op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en caravan. Bij knooppunt Lunetten is de rechte rijstok ook dicht. A12 in de richting Den Haag voor Den Haag 2 kilometer. Op de N57 vanuit Rotterdam richting Zeeland tussen de A15 en Hellevoetsluis 4 kilometer.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 what's going on in that beautiful mind. I'm on your magical mystery ride times do I have to tell you? Even when you cry. I instructions. Give your I give you inside of me. And I look round in a state of fright.